9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. De aardbeving in Groningen is zo groot dat er een kans bestaat dat de komende jaren mensen eerder doodgaan. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Groningen. Bewoners met meerdere schades aan hun huis krijgen vaker gezondheidsklachten door stress. Als daarvoor geen oplossing komt, kunnen er volgens de onderzoekers 5 tot 9 mensen per jaar overlijden door hart- en vaatziekten of door suïcide. De politie heeft invallen gedaan op tien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland... in verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliën en drugs. Vijf mensen zijn aangehouden. De arrestaties werden verricht door een speciaal arrestatieteam... omdat het vermoeden bestond dat de verdachten over vuurwapens beschikten. Volgens de politie gaat het onderzoek in de woningen en loodsen nog een groot deel van de dag duren. Het aantal passagiers dat reist via de Nederlandse vliegvelden is vorig jaar flink toegenomen, meldt het CBS. 76 miljoen passagiers vertrokken of kwamen aan op een van de vijf grote Nederlandse vliegvelden. Dat zijn er 6 miljoen meer dan in 2016. Het overgrote deel, ruim 68 miljoen mensen, reisde via Schiphol. ING heeft er het afgelopen jaar wereldwijd 1,6 miljoen klanten bij gekregen. De omzet en de winst van het bedrijf liepen daardoor op. De winst kwam uit op 4,9 miljard euro. Dat is ruim 250 miljoen meer dan een jaar eerder. KPN heeft ook haar jaarcijfers bekendgemaakt. Het telecombedrijf maakte in 2017 winst, hoewel het telecombedrijf de omzet opnieuw zag dalen. KPN wijt de gedaalde omzet aan de toegenomen concurrentie van de goedkopere telecomaanbieders. De toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea is nu ook in de voorbereiding op de Olympische Spelen te zien. Zuid-Koreaanse skiers die in februari meedoen aan de winterspelen zijn voor een tweedaags trainingskamp naar Noord-Korea vertrokken. Het trainingskamp maakt deel uit van de gezamenlijke activiteiten die de twee landen ondernemen in aanloop naar de Spelen die volgende week vrijdag beginnen. Het weer vanochtend regen of motregen veel wind. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op, maar blijft kans op wat hagel en natte sneeuw en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knoop het Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid, 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging ongeveer een kwartier. De andere kant op, tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, 3 kilometer. Kost je zo'n 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht, vertraging ook daar zo'n 10 minuten. de a 27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen.